10 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron heeft ingrijpende hervormingen in het Verenigd Koninkrijk aangekondigd. Hij deed dat vanmorgen vroeg nadat 55% van de Schotse kiezers tegen onafhankelijkheid had gestemd. Het Schotse parlement krijgt meer macht en verregaande bevoegdheden. Zo mogen Schotse parlementariërs in de toekomst zelf beslissingen nemen over eigen belastingen, gezondheidszorg en de begroting. Cameron zei dat deze bevoegdheden ook gaan gelden voor de andere landsdelen Wales, Noord-Ierland en Engeland. Dit jaar zijn tot nu al 14 weginspecteurs aangereden. Volgens Rijkswaterstaat werden in heel 2013 15 inspecteurs aangereden. Weginspecteurs zijn vaak als eerste bij een ongeluk en zetten dan een deel van de weg af. Dat doen ze door rode kruisen boven de afgesloten rijstrook aan te zetten of door met een auto de plaats van het ongeluk af te schermen. Het grootste deel van de aanrijdingen gebeurt doordat mensen toch blijven rijden op rijstroken waarboven rode kruisen staan. Het aantal overvallen op winkels is historisch laag. In de eerste acht maanden van dit jaar werden 21% minder winkels overvallen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden ruim 230 winkeliers slachtoffer van een beroving. Vier jaar geleden was dat aantal nog twee keer zo hoog. Volgens Detailhandel Nederland komt de daling door een intensievere samenwerking tussen politie en winkeliers. Ook geven ondernemers meer uit aan het voorkomen van overvallen. Landen zouden een voorbeeld moeten nemen aan de Verenigde Staten... die 3000 militairen naar ebola-gebied sturen om te helpen. Dat zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. De Veiligheidsraad nam een resolutie aan... waarin wordt opgeroepen om meer artsen, hospitalen en noodhulp te leveren... omdat ebola volgens de VN de wereldvrede bedreigt. Er komt een speciale VN-missie die zieken moet gaan behandelen... en de getroffen landen moet gaan helpen. Het weer in de loop van de ochtend zonnige periode, maar ook kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt 21 tot 24 graden. In het weekend af en toe buien, maar ook geregeld zon, iets lagere temperaturen. Dit was het NLC. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden 4 kilometer.